uur. Fantijn van met het NOS-journaal. Kanselier Merkel, president Hollande en president Poetin... over een politieke oplossing voor het conflict in Oekraïne. Maar de recente militaire acties van Rusland in Syrië... zullen nu ook aandacht vragen. Moskou is begonnen met luchtaanvallen op Syrië... en valt vooral de gematigde oppositiepartijen aan... die door het Westen worden gesteund in hun strijd tegen president Assad. Rusland is een bondgenoot van Assad. Minister Blok gaat in leegstaande gebouwen van het Rijk woningen voor vluchtelingen maken. Verder worden meer vluchtelingen in één woning ondergebracht. Dat gebeurt omdat er een enorme vraag is naar zulke woningen. Er zijn steeds meer asielzoekers en vaak moeten mensen met een verblijfstatus wachten voordat ze uit een asielzoekerscentrum naar een reguliere woning kunnen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zo'n 80.000 vierkante meter beschikbaar in leegstaande kantoorpanden, kazernes en gevangenissen. Oud-staatssecretaris Medi van der Laan wordt voorzitter van de nieuwe referendumcommissie. Het Geen Pijl-referendum wordt de eerste klus van de commissie. Van der Laan van D66 was staatssecretaris van Cultuur en Media in het tweede kabinet Balkenende. De commissie bestaat uit vijf leden, die zijn voor vier jaar benoemd. Het referendum van Geen Pijl over de politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne is ergens in het voorjaar. In Zuid-Sulawesi wordt een passagiersvliegtuig vermist met tien mensen aan boord. Een half uur voor de landing verloor het toestel het contact met de radiotoren. De Indonesische minister van Transport zegt dat er een reddingsteam is begonnen met een zoektocht naar het toestel. Aan boord waren drie personeelsleden en zeven passagiers. Het weer, in het noorden is er wat bewolking, maar verder is het zonnig en ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen is het eerst nog zonnig, maar later vanuit het eh, zuidwesten komt er meer bewolking. Het blijft wel droog en het wordt eh, van 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een vrij drukke spits. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat tussen Bunschoten en Barneveld 14 kilometer file met een vertraging van drie kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht en dat komt door een ongeluk op de A30. De A30 tussen Ede en Barneveld is dicht bij Lunteren. Daar is een vrachtwagen door de middenberm gereden en gekanteld. Verkeer richting, Aap, richting Ede, Arnhem kan omrijden via Apeldoorn. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knopen Diemen 11 kilometer file na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag voor knopen de Nieuwe Meer 7 kilometer. Op de A10 West richting Den Haag voor Westpoort 6. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer. De A12 Utrecht Den Haag tussen Driebergen en Kanaleneiland 9 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 10. Op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 is de vertraging een kwartier.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 It's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody. love somebody, set them free. My that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.